uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden nog meer operaties uitgesteld. In de ziekenhuizen wordt het steeds drukker met coronapatiënten. En dat betekent dat de planbare zorg, zoals operaties van andere patiënten, niet altijd meer door kan gaan. Je hoort de Nederlandse Zorgautoriteit. Mensen die al lang wachten op operaties, die eh, krijgen nu eh, opnieuw soms een telefoontje dat hun operatie weer is uitgesteld. Eh, dus wat belangrijk is, is dat uh, begonnen wordt met het afschalen van zorg eh, die uitgesteld kan worden. En eh, dat eh, medisch specialisten ook steeds blijven beoordelen of het nog verantwoord is om te wachten. Er liggen nu 2540 coronapatiënten in de ziekenhuizen. De afgelopen dag kwamen er bijna 350 bij. Het hoogste aantal op één dag sinds eind vorig jaar. De Tweede Kamer gaat niet deze week al stemmen over de 2G-maatregel. Als die erdoor komt mag je bijvoorbeeld alleen nog naar de kroeg als je gevaccineerd of genezen bent van corona. Het kabinet had gevraagd om haast te maken, maar een meerderheid in de Kamer vindt het veel te ingewikkeld om er zo snel doorheen te drukken. Een arrestant in Den Haag vond het afgelopen weekend helemaal niet zo erg om een tijdje door te brengen in de cel. Hij had een oogje op een van de medewerksters van het politiebureau en schreef een gedicht voor haar op zijn celdeur. De politie heeft een foto gepost op Insta. Jij bent mijn woord, jij bent mijn taal. Voor jou pleeg ik een moord, voor mij ben jij het helemaal, staat er. Beschuit met muisjes in de dierentuin Wildlands in Emmen. Daar is een baby girafje geboren. Het is nog niet duidelijk of het een mannetje of vrouwtje is, maar moeder en kind maken het goed. Het diertje stond al snel te wiebelen op eigen poten, zegt verzorger Vincent. Het duurde nog wel een uurtje, maar voor de giraf is dat eigenlijk eh, heel normaal. Eh, vooral eh, met die lange benen kost het even tijd om dat uit te vinden hoe dat werkt. Maar met een uurtje dan lukt dat altijd wel het belangrijkste is hè, natuurlijk dat de bevalling goed gaat, maar vooral de stap daarna is, het moet gaan drinken. En ook dat ging gelukkig prima. Kennismaken kan helaas nog niet. Het diertje moet voorlopig wel nog binnen blijven. Het weer nog flink bewolkt, maar in de loop van de middag is de zon af en toe te zien. Het is 6 tot 11 graden.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 give me security cost. jam like a summer show. I keep my car looking like a crash dummy drove. My gear look like the bank got my money froze. For their presidents, I pant like Putty Roll. That's the one that excites your divas.